Mark Hokker met het NOS-journaal. Nederland gaat samen met acht andere Europese landen samenwerken bij de planning en aanleg van windmolens op zee. Ook gaan ze andere technologieën onderzoeken om duurzame energie op te wekken op de Noordzee. Minister Kamp van Economische Zaken is de initiatiefnemer van de samenwerking. Onder meer Duitsland, Frankrijk, België, Denemarken en Ierland werken eraan mee. Groot-Brittannië maakt geen deel uit van de samenwerkende landen. Nederland en Marokko hebben alsnog een akkoord bereikt over het doorbetalen van uitkeringen aan mensen in Marokko. In september lagen er al afspraken over een verlaging van de uitkeringen, maar tot een akkoord kwam het niet nadat Marokko als extra eis had gesteld dat ook de westelijke Sahara erin meegenomen moest worden. Nederland erkent niet dat dat gebied ook bij Marokko hoort en had gedreigd alle uitkeringen te stoppen. In het nu gesloten akkoord staat dat Marokkanen in de westelijke Sahara geen beroep kunnen doen op de uitkering. Een werkende vrouw die vanwege haar carrière afziet van het moederschap is onvolwaardig, vindt de Turkse president Erdogan. Hoe succesvol ze ook mag zijn, ze schiet dan toch tekort, zei hij volgens de Engelstalige website van de krant Hurriyet. Erdogan sprak bij de officiële opening van de Vereniging van Vrouwen en Democratie in Istanbul. Hij zei dat het zijn vaste overtuiging is dat een werkende vrouw die geen kinderen wil, haar vrouwelijkheid verlogend. In Eindhoven is een man opgepakt met 25 kilo kook op zak. Agenten hielden hem aan omdat hij met zijn scooter reed zonder helm. Hij probeerde te vluchten en de tas met cocaïne te dumpen, maar dat lukte niet. Bij de man thuis lag nog eens 10 kilo cocaïne plus anderhalve ton aan contant geld. Het weer, in het zuiden kans op stevige onweersbuien, mogelijk met veel water in korte tijd. In de rest van het land opklaringen. Morgen wordt het opnieuw zomers warm met maxima tussen 24 en 27 graden. In het noorden eerst nog wat bewolking, smiddags opnieuw onweersbuien, mogelijk met hagel en lokaal wateroverlast.